10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Syriërs zijn sinds het bestand gisteren inging 29 doden en tientallen gewonden gevallen. Er worden onder meer luchtaanvallen in het noorden gemeld. Wie die uitvoert en met welk doel is onbekend. Volgens Syrische rebellen zit Rusland erachter, maar Moskou ontkent dat. Rusland op zijn beurt zegt dat een stad in het noorden, die in handen is van de Koerden, is bestookt vanuit Turkije. Het staakt het vuren moet op 7 maart leiden tot nieuw vredesoverleg in Genève. Griekenland voorziet grote problemen met het toenemend aantal vluchtelingen. Buurland Macedonië laat maar enkele honderden asielzoekers per dag toe. In heel Griekenland verblijven nu rond de 25.000 vluchtelingen... die via de Balkanlanden willen doorreizen naar andere Europese landen. De regering in Athene vreest dat over enkele weken 70.000 mensen in Griekenland vastzitten. De verwachting is dat dit aantal deze zomer zal oplopen tot 200.000... en daar is de opvang in Griekenland niet op berekend. In Enschede heeft een man van 33 gisteravond een molotovcocktail naar een moskee gegooid. Hij werd vervolgens achtervolgd door buurtbewoners die ook de politie inschakelden. Na korte tijd werd de man aangehouden. De schade aan de moskee valt mee. Het brandje is door iemand van de moskee snel geblust. Vorige week kregen diverse moskeeën in Nederland dreigbrieven toegestuurd. In de brieven stonden onder meer hakenkruizen afgebeeld. Bij een bomaanslag in Bagdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen, melden de Iraakse autoriteiten. Eerst was sprake van 31 doden, maar volgens sommige bronnen is het dodental opgelopen tot 70. Er zijn meer dan 100 gewonden. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich op in een Sjiïtisch deel van Sadr City, waar een markt voor mobiele telefoons aan de gang was. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.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 welkom terug bij Peaceful Radio Show 1153 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje, 15 tracks, eh, nieuwheidsmuziek iets muziek te gaan. En we gaan eh, luisteren naar een eh, nieuwe cd voor dit programma. De cd heet Silencia en het komt van mevrouw Seumar. Eh, ik spreek het maar op zijn Hollands uit, maar ja, deze mevrouw die wordt door ieder hollen op het cd-boekje helemaal de hemel ingeschreven. Um, en ze is ook geen vreemde voor dit programma. Goed, ga er lekker voor zitten. Ontspan. niet in slaap. En geniet van dit unieke radioprogramma peacefulradio.eu. desce por mim. este rio venha nos molhar, seu frescor venha banhar, nosso amor fecundar o chão de vida. nosso amor fecundar. matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo ijamatimu abatu matogetini bomo bomo

Thank you.

sadala kunjalo asikazali nothuli uthuli wa nani nani